Met een straatwaarde van zo'n 40 miljoen euro is het de grootste sigarettenvangst in de Ierse geschiedenis. Er ook waar werd gevonden aan boord van een Filipijns vrachtschip... dat volgens de vrachtbrief alleen maar veevoer aan boord had. De Ierse douane was getipt over de smokkel en sloeg toe toen het schip in Dublin aan wal lag. Tien opvarenden zijn aangehouden. Ouders die geld van hun kind erven moeten minder belasting betalen. Dat staat in een voorstel dat de drie coalitiepartijen, CDA, PvdA en ChristenUnie, de komende dag willen indienen tijdens een debat over successiebelasting met staatssecretaris De Jager. In de plannen van de jager betalen ouders nog het hoogste belastingtarief over een erfenis van hun kind. De coalitie wil dat dat wordt verlaagd. En bij een vermogen tot 45.000 euro zou zelfs helemaal geen belasting moeten worden betaald. Verder willen de partijen het fiscaal aantrekkelijker maken om een eigen bedrijf over te dragen aan een kind. Zo, zo zou bij een ondernemersvermogen tot 1 miljoen euro helemaal geen successiebelasting betaald hoeven worden. In het Spaanse bekertoernooi is Real Madrid met 0-4 onderuit gegaan tegen Alcorcon, een club uit de tweede divisie B met een begroting 400 keer kleiner dan die van de koninklijke. Het stadionnetje van de gastheer was uitgebreid met duizend stoelen om plaats te bieden aan het recordaantal van 4000 toeschouwers. Real, met Royston Drenthe, Rafael van der Vaart en een kwartier lang ook Ruud van Nistelrooy kon niets uitrichten. Volgens de Spaanse pers heeft Real zich belachelijk gemaakt en was het de ergste vernedering in de geschiedenis van de club.